Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Leg je rode potlood maar neer, want er mag niet meer gestemd worden. De stembussen zijn officieel dicht en vanaf nu zal er door het hele land druk geteld gaan worden. En er wordt vooral naar één partij gekeken vanavond, zegt verslaggever Xander van der Wulp. Bij de boer-burgerbeweging gaan ze er zelf van uit dat ze zeker in bepaalde plattelandsprovincies de grootste partij gaan worden. En ze hopen stiekem misschien wel de grootste partij van het land te gaan worden. Eh, dat is mogelijk, want de laatste dagen is die partij in de peilingen toch nog bezig aan een soort van opmars. Caroline van der Plas die zal na een intensieve campagne heel benieuwd zijn wat het zal gaan worden. Ja, en ieder moment kan de eerste exit poll, dat is de voorlopige uitslag uit de provincie Noord-Holland al binnenkomen. Andere omroepen gaan geen onderzoek doen naar de werksfeer. NOS liet vandaag weten dat er een onafhankelijk onderzoek komt... ook bij NOS Nieuws en de evenemententak... na de berichten over hoe het er aan toe gaat bij mijn collega's van de sportafdeling. Daar kwam uit dat er al twintig jaar sprake is van pesterijen... discriminatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. In Sint-Philipsland in Zeeland is een man overleden... nadat hij onder een boom terecht is gekomen... Volgens de politie gebeurde dat toen de man bezig was met werkzaamheden. De politie doet nog onderzoek, maar denkt dat het gewoon om een ongeluk gaat. En je bent nooit te oud om te leren, toch? Dat dacht Steve Nachtzaam ook. Hij is met zijn 89 jaar de alleroudste student van het Summa College in Eindhoven... waar hij digitale vaardigheden studeert. Hij wil namelijk zelf bij de tijd blijven, zegt Ik had vroeger ook wel wat meer eh, met de computer te maken... Maar, dit ding is tegenwoordig meer dan een telefoontje. Het is gewoon een computer. Dat was er natuurlijk niet toen, u voor het eerst naar school oh. ging, hè? kon ik amper, kon ik amper bellen. Steven raadt zijn leeftijdsgenoten aan om zijn voorbeeld te volgen, want zegt hij, de wereld verandert. Krijg je nog wat weer? De rest van de avond en vannacht blijft het droog, koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen begint regenachtig, maar later komt de zon door en wordt het een graad of 11. ZFM, verkeersupdate.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 Ik ging achter geld aan en raakte verstikt erin. Bleef van links naar rechts gaan, nu zit ik er middenin. En ik maar denken dat jij anders was. Ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht. Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Als ik kijk naar de tijd, is het echt gevlogen. Je het high, ik ben net daarboven. Zij zegt hi, ik ben weggelopen. Zo van nee, zij verpest geloven. Ze is echt gebroken, maar een mooie vrouw. Het is niet echt gelopen hoe ik het ooit wou. Je moet wel geloven, heb je nooit gesausd. Zie je echt de bodem, dan wie gooit een touw? Hele zaterdag heb ik nagedacht. Zag je gisteren met een vage gast. Zeg je eerlijk, voel me raar genakt. Weet je nog hoe ik kwam toen je jarig was? Weet je nog wie je zei dat je waarde had? Al die apps is te laat voor dat. Ja, spijt dat van later pas. Stuur je naar de deur, schat, daar is je jas. ik maar denken dat jij anders was. Ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht. Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Ik vraag me af waarom het zoveel moest komen, schat. Of dit alles hiervoor nodig was besloten dat het over was Je hebt mijn grens bereikt, geen overmars Nu wil je dreigen met nee, je mag je zo niet zien Maar je hebt hem ermee en bovendien heb ik nog zoveel shit op jou Maar die dingen laat ik ook niet zien Ben je doof misschien, nu zijn de dagen lang Maar de nachten kort En stiekem op jezelf dat het anders wordt Maar wat zeker is, is dat het beter is Dat jij verliefd op iemand anders wordt Ik hoorde wat je doet en ik vind het vreemd Het lijkt alsof je in een film leeft Maar het gaat niet beter worden als je dingen neemt En ik helemaal niks van mijn kind verneem Plus toen ik in mijn cel opgesloten zat hoorde ik dat je met een gozer was. Ik zeg je eerlijk, voel me zo genakt. Maar ben niet boos op dat, niks ik boven dat. En niemand anders moet je pijn verzachten. Want ik zet je bij deze uit mijn gedachten. Vreemd gaan is wat je van mij verwacht. Maar zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Ik hoop dat ik binnen drink, gewoon eventjes binnen stemming heeft een wisseling, nu ben je een herinnering. Ik ging achter cash aan en raakte verstikt erin. Bleef van links naar rechts gaan, nu zit ik er middenin.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 a sex machine. we were sisters Dressed the same, talked the same, together all the time You could find me in your family pictures Next to you in the frame, but you moved on and I'm replaced I only wanted you to be happy, but I upset about it Guess I'm the one who lost the things you had all the time You seem like you're cool with or without it Cause you put me through hell Just to have someone else I hope he always makes you happy But why? terug Pak jij de pompie, dan smeer ik die handel op je rug Ik ga van in je duim en laat ze lopen Als het de haars niet is, dan ben ik wel bezopen De je baan en je laat je lekker gaan Trek het zelf aan, maar van die trekkers zet de maan Ik vind je lekker, je bent een lekker ding Je bent zo heet, met tong leg op mijn zie ik ja je bent een zoete lolly. Nummertel halt, die ga je likken als een borrekooi. Je dikke is die bulken uit je natte hemd. Ik geef je alles tot mijn laatste cent. En pak die wortel op mijn been, de kniel die halve tilt. Dan komt die stok voorbij, dat jij je eigen niet beveelt.